1 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over het optreden van minister Van der Steur... in het debat over de aanslagen in Brussel. Vorige week werd het debat geschorst omdat de minister geen antwoord had op cruciale vragen... over waarschuwingen uit de VS, over de terrorist El Bakrawi die zichzelf in Brussel opblies... Geert Wilders spreekt van een puinhoop. ChristenUnie-fractievoorzitter Segers vindt dat Van der Steur geen urgentie uitstraalt. Ook VVD-fractievoorzitter Zelstra was kritisch over het optreden van de eigen minister. Bert Meerstad stapt per direct op als commissaris bij ABN AMRO. Meerstad wordt genoemd in de Panama Papers. Hij ontkent elke betrokkenheid en zegt dat hij terugtreedt om te voorkomen dat de bank schade wordt berokkend. ABN AMRO maakte gisteren al bekend dat Meerstad in de loop van het jaar zou stoppen als commissaris. Dat voornemen had niets te maken met de Panama Papers, zei een woordvoerder van de bank vanmorgen daarover. Huishoudens gaan dit jaar minder betalen voor elektriciteit, maar hoeveel is nog onduidelijk. Volgens netbeheerder Tennet komt dat doordat stroom goedkoper is geworden. Zo wordt er veel goedkope, duurzame elektriciteit en windenergie geïmporteerd. Vorig jaar daalde de energieprijs ook al, toen met 2,7 procent nou, ten opzichte van ervoor. De rechter in de zaak Wilders blijft de rechtszaak over de minder Marokkanen uitspraak doen. Wilders wilde dat de rechter zich zou terugtrekken omdat ze kritisch was over een eerder proces tegen hem. Maar de rechter vindt dat ze in staat is om objectief te oordelen. Ook het verzoek van advocaat Knoops om de zitting uit te stellen vanwege het uitlekken van de pleitnota is niet gehonoreerd. Op Twitter noemt Wilders de rechters PVV-haters die hun vonnis al klaar hebben. Hij spreekt van een oneerlijk proces. Het weer, er trekken buien over, soms met onweer of hagel. Verder ook af en toe zon bij een graad of 10.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 Het regent dat het giet. We hebben niks te eten. Alleen een suikerbiet. Ik loop hier door de straten. Mijn man zit in de kroeg. Ze kan nog lang niet praten. Nee. Toch zegt ze me genoeg. Ze zegt me hoorde Stefan Stills. En love the one, if you can be with the one you love, love the one you're with. En dit is de nieuwe hoor het niet hoor. Maar zingt ze leuk als ze dronken is. In ieder geval. Goed, mis Miss Manswell. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.vip-zandvoort.nl Ja? Ja. De vrijwilligersvacature van deze week. Die ga ik eventjes zelf <clears throat> in mijn eentje doen. Want ah. ja, de mevrouw die er alles van weet, die is helaas op vakantie. En ik heb haar vakantieadresnummer niet. Nee. Dus ja, ga ik het maar gewoon even voorlezen. Heel goed. Eh, het is denk ik best wel een leuke vacature ook. Als je ervan houdt. Als je houdt van, van autorijden, dan is het zeker een leuke vacature. Er wordt namelijk uh, door Nieuw Unicum een buschauffeur gezocht. Eh, ze zijn op zoek naar een mannelijke of vrouwelijke chauffeur... voor de bus die op woensdag, donderdag of vrijdagochtend... van half tien tot twaalf uur rijdt. En ehm, mocht je geïnteresseerd zijn, maar zeggen van... ja, ik ben daar niet zo in thuis met een bus... ik denk ook niet dat het een hele grote eh, bus is zoals eh, van de Connectie... maar gewoon zo'n kleiner busje, denk ik, zo'n personenbusje... Eh, je krijgt van tevoren een opleiding voordat je start met het werk. Eh, het is dus, in de, zoals ik al zei, voor drie ochtendjes. Van half, nee, eh, van half tien tot twaalf. En ehm, ja, bij Nieuw Unicum. De contactpersoon, maar ja, die is dus even met vakantie. Maar goed, je kan altijd even bellen om je aan te melden... want iemand anders neemt dan de telefoon aan. De officiële contactpersoon is Tijna Hommes. Haar e-mailadres is thommes met een e, hè, apenstaartje nieuwunicum.nl en het telefoonnummer is 023 57 352 32. En eh, ja, alle informatie is natuurlijk na te lezen op de site van VIP-Zandvoort. En straks ook op onze eigen Facebook-site van Zandvoort Luncht. Want daar ga ik hem straks opzetten. Nou, dat was het voor deze nou, week. wat goed voor jou allemaal. Ja, het is wat, hè? Ik denk dat het zo'n rolstoeltaxibusje is, hè? ja, zoiets vermoed ik ook, ja. Vanmorgen ook ingezeten. Pff. Ja. <laughs> Niet dat ik een rolstoel heb, maar... Ja. Maar nou goed, eh... Eh, zo'n wagen zal het wel zijn. Dus ik denk dat wel dat je er iets groter rijbewijs voor nodig hebt. Ja, zou het? Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hangt geloof ik ook weer van het gewicht af. Maar goed, maakt niet uit. Eh, informatie kunt u bij Ik kom allemaal in, inwinnen. En wij zetten hem op onze Facebookpagina. Wat wil je mooier hebben? Ik weet één ding zeker. Die taxi is niet geel. Hoe weet je dat voor zeker dan? Zou je denken van, waar slaat dat nou weer op? slaat op het volgende nummer. Oh? <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja. the Big Yellow Taxi. Maar nu in de originele versie van Joni Mitchell. a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging. don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't, it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. The Between paradise, put up a parking lot. the screen door slammed. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. leuk liedje van Joni Mitchell. En uh, Joni Mitchell, die kent u natuurlijk. Uh, toen de tijd eh, een beetje ook bekend geworden... omdat zij de vriendin was van Graham Nash. En op een feestje bij haar thuis hebben Crosby en Stills en Nash elkaar ook ontmoet en zo. Nou ja, allemaal vreselijk gezellig. Big Yellow Taxi heet het nummer. En eh, later nog een keertje dunnetjes overgedaan door de Counting Crows. Die overigens ook naar Nederland komen en een concert gaan geven, heb ik gehoord. In de paleistuin van Paleis Hoesdijk. Nou, dat wordt ook weer ergens in juli geloof ik. Dus eh, dat is ook weer nieuws. Nou, oké. Eh, even kijken, wat heb ik nu? Oh ja, Heddy. Nou, het is geen herrie hoor, maar wel lekker. Romero en Future Funk. Downtown in 9 God knows how I am still alive. These white lines got this gun up to my head. Play hard, I roll the dice, get crazy in these city lights. Wake up when the whole world has gone Forget about the world. Ricky Romero. En weer uiterst dus dansbaar, hè? Lekker hoor. Future Funk. Ja, eh, dat was leuk. Goed, Future Funk was dat. En wij gaan nog even door met een nieuwe van Rihanna. Kiss It Better. single van eh, Rihanna. Een liedje dat eh, heet Kiss It Better. Nou, kus het dan is beter. Kom op nou, Dolly. Zeg het tegen jou, hoor. Kiss It Better. <laughs> wat, wat moet beter? Weet ik veel. Oh? Nou ja, als, als moeder en oma doe je je hele leven niet anders. Zo is dat. En alles, kusje erop. Kusje erop. Ja, koekje, erbij. kusje erop. Kusje erop en koekje erbij. Ja, zo gaat dat allemaal in het leven. <laughs> Is niet te geloven. Ja, oké. hey, ehm, we gaan naar het nieuws. Nou al? Ja. Jeetje, wat vliegt de tijd. Tja. Ja, iets minder dan een minuut te vroeg. Nou ja. Ah, Kniezoor die daarop let. Zo is dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, daar is ze weer, hè? Ja! Ja, met een update, hè? Ja, daar is Dolly weer met een update van het nieuws. Regionale nieuws van 7 april. En uh, ja, Bevrijdingspop Haarlem, die heeft de line-up voor dit jaar bekendgemaakt. Nou, er komen weer allemaal hele prachtige namen voorbij. Zo kunnen we op het eh, houtpodium eh, Nielsen gaan vinden. Eh, Chef Special, Sue the Night. En eh, Ronnie Flex en Little Klein. Nou, dus Bad, die mannen die hebben het afgelopen jaar in verschillende samenstellingen... de popprijs, een Edison en de 3FM Award voor het beste nummer gewonnen. Dus uh, dat, is, echt wel iets hoor, wat er komt te staan. <laughs> en op het jubilair podium, daar komt Krakers Eiland. Dat is een, een favorietje van mij eigenlijk. Oh. ja, een heerlijke groep. Ze hebben een hele mooie nieuwe single trouwens pas uitgebracht een paar oh. weken geleden. Echt heel leuk. Eh, wat, wat zien we daar allemaal nog meer? Eh, eh, John Coffee komt daar. Feest DJ Ruud. Dat is ah, onze Ruud in, incognito. Is hij helemaal, nergens van. Is hij helemaal vermomd. <laughs> ja. <laughs> en op het plein van de vrijheid... Jack and the Weatherman en Cheap Thrills, Lakshmi... Dus eh, ja, heel veel moois. En het eh, Bevrijdingspop 2016 wordt traditioneel geopend... door de winnaars van de Rob Acta Award. Het is dit jaar Mantra. En het festival sluit af met Haarlems grote trots Chef Special... die eh, net een succesvolle Amerikaanse tour achter de rug hebben... Nou, en wil je nog meer informatie eh, weten dan wat ik net vertel... want het is natuurlijk maar heel weinig van alles wat er te vertellen is... Kijk dan even op de website www.bevrijdingspop.nl. De moeite waard. En die Nielsen die komt met de helikopter, hè? Ja, die is de ambassadeur dit ja, Die Dus de ambassadeur, dus die, gaat, vijf festivals af. Ja, precies. Heel goed voor jou. Ja. Ja, ik had, goed. ik had het ook gelezen. Ja, nou ja, leuk nieuws weer. Dat ze het allemaal weer zo prachtig voor elkaar hebben. Ja, het is alleen natuurlijk een beetje vervelend. Hè, dat het dit jaar allemaal precies gelijk valt met Hemelvast nog. Scheelt je weer de vrijdag? Dat is waar. nou ja, zou die, dit jaar wordt hij toch niet gevierd officieel. Nou, dus- nu, dus, nu, dus, wel. Daar krijgt niemand de vrije dag voor, maar nu wel. Ja, dus, dus, eigenlijk misschien wel een gelukje. ja. Het is allemaal vroeg dit jaar. Ja, ja, Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag vallen ja. op één dag. Ja. ja, krijgt voor elkaar hè. Ja. Paas en Pinkster is dat nog nooit gelukt. Nee, nee, daar zit ik op te wachten. Want ik, dan, dan komen er een heleboel dingen. Ja, eh. ik zit ook op mijn blaadje te kijken. Misschien staat het hier ergens dat het dit jaar wel is. Nee, maar nee. weer niet. Nee, nee, We zijn mij vroeger als kind ook heel veel dingen beloofd. Dus Paas en Pinkster ja. bij afvallen. Dus zit hij nog te wachten? Ik 68 jaar later. Ja, ja. nog steeds te wachten. Ja. Nou, je, gaat, eh, eh, je zit toch te wachten. Dus ga lekker 5 mei naar dat mooie festival. Nee, doe ik niet. Oh, maar je gaat wel zondag naar Korbakken. Ik ga wel zondag naar Korbakken. Ja, want die is in de kroeg mensen, hè, zondag. Ja, leuk hoor. ja, ja, ja, ja, heel leuk. Heb je al kaartjes? Ja, ik heb al kaartjes. Oh, ja, want ik wou zeggen, want er zijn niet zo heel veel stoelen. Nee, dus- nee ik heb al kaartjes. Goed zo, goed zo. Nou, ik wens je bij deze alvast heel veel plezier. Ja, wordt leuk. Ja, tuurlijk wordt dat leuk. Dat wordt ik heb geweldig. Keer met, eh, ik heb met, eh, met Cor een keer in die boot gezeten. Hè? Weet je, dat, eh, in de boot? Ja, had je zo'n programma op RTV Noord-Holland. Dat heette Cor achter de dijken. Ja. En eh, had die bekende Nederlanders, onder andere Brigitte Kaandorp en Karen Bloem is erbij geweest. En Jansen. En ik ook, dus ja. Ja, ik heb, dat eh, zie je dus, wel. Ja, die met, met, eh, met Brigitte Kaandorp heb ik gezien. Want toen ging ze zingen van het komt allemaal goed. Ja, precies. Ja, was heel leuk, ja. Nou, zo heb ik ook met de, in de boot gezeten. Echt waar? En was er ook een uitzending ja, over Ja, was ook een uitzending geweest, ja. Oh, heb je, dat, heb je, dat op film nog? Ik heb hem nog eens op video staan, geloof ik, ja. Nou, die moet je even hier aanbieden. Kunnen we hem zien op de televisie ik op vrijdagochtend. Ik zal even zoeken. Ja, is leuk, toch? Nou, we gaan door met nieuws. Ik ga straks even overleggen met Rob. Nou, eh, het nieuws. Eh, de, het Spaarne Gasthuis heeft een eh, nieuw telefoonnummer, mensen. ik zal het u even opnoemen. Pak gauw pen en papier erbij. Dat is 023 dubbel 2 en dan 4 keer een 0. Het eh, heeft de afgelopen dagen nogal wat last gegeven... Eh, en dat mensen heel lang moesten wachten en dat het moeilijk te bereiken was. Maar ik kan u melden dat het sinds vandaag weer helemaal op orde is. En eh, op de website van het Spaarne Gasthuis kunt u trouwens alle nummers vinden van de polyklinieken. Dus dan hoeft u niet eerst dat algemene nummer te draaien in principe. Maar goed, eh, wilt u het toch via de centrale doen... dan is dat dus 224 4x0. Nou, op de Nieuwe Weg in Haarlem is een man op een scooter gisteravond ernstig gewond geraakt. De man die kwam in de berm terecht met zijn scooter en vervolgens botste die frontaal tegen een boom. En eh, hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, weten we niet. Dan een eh, vrouw. Met haar is het wat erger afgelopen. Want zij is vanochtend overleden bij een ongeval aan de Noordersluis in Muiden. De bestuurster raakte met haar auto te water. En ze werd door ambulancepersoneel gereanimeerd. Maar dit was helaas tevergeefs. vergeefs. Een brandweerman is bij de reddingsactie licht gewond geraakt. En er is ook door duikers van de brandweer nog verder gezocht naar eventueel andere inzittenden. Maar die bleken er niet te zijn. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de automobiliste in het water is terechtgekomen... en de politie doet momenteel onderzoek. De weg bij de Noordersluis was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten... maar is inmiddels weer open. De opkomst in de Zandvoort voor het raadgevend referendum... over het handelsverdrag met Oekraïne lag met 38,4 boven het geschatte landelijke gemiddelde van 32,2 procent.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 En de temperatuur stijgt naar ongeveer een graad of 9. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met aanhoudend kans op een bui. De zuidwestenwind draait naar west en neemt flink in kracht af... en de temperatuur gaat dalen naar waarde omstreeks de 5 graden. Morgen schijnt ook geregeld de zon, maar dan komt het tot enkele buien. De wind waait zwak tot matig uit het westen en tot noordwesten. En de temperatuur gaat stijgen naar maximale waarde van 10 tot 11 graden. Nou, dat is ook niet overdreven veel hoor, potverdorie. Eh, in ieder geval was dit dus het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. I met a little girl and we stopped to talk on a nice soft day. I, and I asked you, friend, what's a fell to do? If her hair was black and her eyes were blue, and I took her down and I gave her the world down a soft tail prom with a Galway girl. when the rain came down on the day I, ah, I, eh, ah, eh. And she asked me up to a flat out town on a nice hot day ah, eh. I, And I asked you, friend, what's a fell to do? If her hair was black and her eyes were blue And I took her hand and I gave it a twirl And then I lost my heart to the Galway girl was all alone on the day I, AIA with a broken heart and a ticket home on a nice soft day. I, and I asked your friend, what would she do if her hair was black and her eyes were blue? I've been around all over the world, boys, but I ain't seen nothing but a Galway girl. Piet en Pierik vanavond uit de dak wil zien gaan, jongens... Dan, eh, dan moet je naar het Kermertheater, hoor, in Beverwijk. <laughs> Staat ze... Eh, oh, oh, ja, dan gaan de beentjes weer de lucht in. Wat? Dan gaan de beentjes weer de lucht in. Oh. Hoedjes van de vloer. Oh, ook wel zeggen, doe je wel een lange broek aan, hè? <laughs> <laughs> Benen de lucht in, Oké, maar vanavond zijn ze in het Kennemertheater te zien in uh, Beverwijk. Ik weet niet of het al uitverkocht is, maar het is wel een band. Eh. nee, er zijn nog wat plekken. Ja, er is nog wel de moeite waard om dat te gaan zien. Eh. Ik weet het misschien nog van vorig jaar, want dan hadden we ze bij ons in uh, Zandvoort Draai Door, hè? ja, maar toen waren ze met, met de theatertour. En dit is, eh, nu zijn ze, vanavond zijn ze met de show, met de Billen Bloot heet die show. Ja. Er staan ze ook allemaal, want ze staan allemaal met rokjes hè. En dan hebben ze ook allemaal hun rokje een stukje omhoog. Ja. Eh, maar vanavond is het dus eh, een, een echte theatershow met muziek. En eh, volgens mij komen ook van die meisjes om, eh, om dat Ierse tapdance te doen. Oké. Okay. Nou, Tapdans. het is in ieder geval leuk. Het is een rappaal. Ja, wordt te gek. Het is, eh, ja. het is, eigenlijk een hardrockband van huis uit. Ja. Maar ze zijn op een gegeven moment dat dat niet meer ging. Toen zijn ze op een gegeven, of, hebben op een gegeven moment zijn ze besloten om gewoon akoestisch te gaan met, met een beetje Iers getint verhaal natuurlijk. het is ontzettend leuk. Want ik weet het nog, want vorig jaar hadden we ze in, in de studio hier. Ja, ja hebben we nog een live uitzending gedaan hè, vanuit de fabriek. Precies zo mooi. Die gasten hebben allemaal hun zelfgemaakte instrumenten. hè? leuk is dat. Ja, ik geloof dat het enige wat gekocht is, is de viool. Voor de rest hebben ze alles zelf gemaakt. Nou, Dolly gaat genieten vanavond. uit Ik wel. <laughs> Je gaat naar de, billen van een oppaatje kijken. wel. wel. Ga er niet aan ruiken, maar wel naar kijken. Ja, ja. ja. Nou, ik weet het nog niet zo net met jou. Maar... <laughs> Oh, nou, eh, well, Witch Queen... <laughs> Ja, en dat was dan uh, Redbone. Natuurlijk, lekker, eh, lekkere band. Eh, bestond uit diverse leden van diverse Amerikaanse indianenstammen. het waren dus allemaal indiaantjes. En dat gewoon een prachtig liedje. Ehm, begin 70 jaren hadden ze veel hits. En dit nummer dat heette The Witch Queen of New Orleans. Um, u weet dat enige weken geleden ontviel ons George Martin. En dat was de producer van de Beatles. <clears throat> maar ehm, hij heeft eh, nog wel andere dingen gedaan dan eh, de Beatles. En dit is een heel gek nummer. Dit is gewoon een heel gek nummer. Maar het is wel leuk om dat nog eens een keer te horen. Ik heb het een paar weken geleden ook gedraaid. En ik draai het nu gewoon lekker weer. Omdat ik het leuk vind. Ja, Charlie Drake. En My Boomerang Won't Come Back. Oh hij heeft weer kuren. Hij heeft weer kuren. Hij doet het weer niet. Nou, eh, dan gaan we eventjes eh, zo. Ja. Ja. Hallo. Komt u maar. Hij doet het niet. Ah. ah, ah. Nou, we gaan hem eh, zo wel even opzoeken. En dan komt hij er zo aan. Gaan we eerst deze doen. Ja. Zo gaat dat. Soms doen computers niet wat je wil. Douwe Bob. I should find a place to should find a place to lay my head tonight. on account of your son, Mac. My boy, Mac? Why? What's wrong with him? My boomerang won't come back. Your boomerang won't come back? My boomerang won't come back. My boomerang won't come back. I've waved the thing all over the place. Practiced till I was black in the face. I'm a big disgrace, the Aborigine race. My boomerang won't come back. I can ride a kangaroo. Yeah, yeah. Make kinkajou stew. Yeah, yeah. But I'm big Aborigine race, my boomerang won't come back. The banish him from the tribe and send him on his way. He had a backless boomerang, so here he could not stay. This is nice, isn't it? Getting banished at my time of life. What a way to spend an evening. Sitting on a rock in the middle of the desert with me boomerang in me hand. I should very likely get bushwhacked. get out of it, nasty bushwhacking animal. I think I'll make a nice cup of tea. Good gracious. There goes a kangaroo. I must have a practice with me boomerang. Hit him right behind the left earlobe. Now then, slowly back. If you throw that thing at me, I'll jump right on your head. <laughs> Isn't it marvellous? Got a land full of kangaroos and I had to pick that one. For three long months he sat there, or maybe it was four. Then an old, old man in a kangaroo skin came a knocking at his door. Uh, I'm the local witch doctor, son. They call me George Elfie Black. Now tell me, what's your trouble, boy? My boomerang won't come back. Your boomerang won't come back? My boomerang won't come back. My boomerang won't come back waved the thing all over the place. Practiced till I was black in the face. I'm a big disgrace, the Aborigine race. My boomerang won't come back. Don't worry, boy, I know the trick, and to you I'm gonna show it. If you want your boomerang to come back, well, first you've got to throw it. Oh, yes, never thought of that. Daddy will be pleased. Must have a go. <laughs> Excuse me. Now then, slowly back and throw. Oh my God. I've hit the flying doctor. <laughs> Can you do first aid? Don't talk to me about first aid, boy. You owe me 14 chickens, you know what I mean? Learned you to throw the boomerang, you know. First things first. Yes, I know that, but I mean, I think on this occasion, you know, <laughs> <laughs> dit, is echt, dit is zo gek. Maar eh, hier stond eh, onder andere George Martin ook beroemd om. Want eh, dat vonden de Beatles ook zo leuk aan hem. Dat hij ook van dit soort idioterie <laughs> produceerde. My Boomerang Won't Come Back. Bart, vond jij leuk geloof ik hè? Who me? Ja, you. Ja, yeah, me. I like it. Ja, ik zag je tenminste <laughs> breed uitlachen hier in de studio. Ah, dat zat ook helemaal mee te zingen. Charlie Drake was het. En het nummer dat heet My Boomerang Won't Come Back. Nou, dat... <laughs> en dan op een gegeven moment... Ja, als je het terug moet je hem wel eerst gooien. <laughs> Nee, dat is natuurlijk... Nou, de laatste van vandaag, jongens. Bruce the Boss Springsteen. Dancing in the Dark. Nou, dat gaat Dolly doen, hoor. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. carving you up alright. You say you gotta stay hungry. het Yet moeten draaien nu. Maar ja, we hebben er weinig tijd voor. Dan halen we het end toch niet. Dus doen we dat volgende keer maar weer. Hé, hey, eh, dat was een bol. Ja, het zit er alweer op, hè? Ja, het feest is alweer in Ja, ik vind het toch die twee uur te kort, hoor. Ja, je komt net in de stemming en dan moet je weer stoppen. Ja, we gaan die, die Bart van de Meer gooien. Dan, eh, kunnen we, dan, dan kunnen we nog twee uur doen. Pikken we die twee uurtjes erbij. Ja doen we gewoon. Dan Bart kan toch gewoon van 10 tot 12? Ja, ja, kan ook. Ja, toch? <laughs> Hij staat toch altijd vroeg op. ja, dat kan ook. En die foto's. Ja. ja, dat kan ook. Ja, ja, ja. Maar goed. Ja. Eh, het zit er weer op voor vandaag. Ja, ja, ja. En eh, wij gaan... Eh, ja, ik ga naar huis. Ik weet niet wat jij doet, maar... Ja, ik ga ook zo naar huis. Ja. te doen. Ja. Mijn mama komt zo. Ah. Wat leuk. Moeten we eten koken voor iedereen? Ja, je, Hebt, je hebt, het zwaar, Jan. Ja, het is nou, zwaar. Het is zwaar. Ja, maar vanavond het. is het feest. Ja. Nou, eh, ik zal de politie in Beverwijk vast uh, eh, inlichten dat, je eraan komt. Ja. Vooral voor het fout parkeren, hè? Ja, zeker ja. niet. <laughs> Het is betaald parkeer hè, tot 9 uur, dat je het even goed weet. Oh, is dat zo? Ik heb hem laat zo neergezet. Nee, als je eh, vlak bij mijn huis komt eh, en je zet hem daar neer, dan is het blauwe zone. Ja. Maar eh, het centrum is betaald parkeren. Dus, uh, ik heb nog nooit een ding zien staan. Zo'n, nee, nou, daar kom je wel achter. Zo'n parkeermeter. Maar bij het Kermertheater is volgens mij ook blauwe zone. weet ik niet zeker, oh. maar hou het in de gaten in ieder geval. Want ze zijn nogal zeikerig in Beverwijk. Want dat wat Nog nooit last van gehad. Maar ik zal opletten. Oké. Goed, we gaan naar huis. Dank u wel voor het luisteren, dames en heren.